Dit jaar is er ook al groei in enkele sectoren, zoals in de uitzendbranche. Later zal ook de werkgelegenheid in de bouw weer aantrekken, verwacht het UWV. Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen. Haagse bronnen bevestigen een bericht uit het Financiële Dagblad... dat de coalitie meevallers wil gebruiken om werk goedkoper te maken. Dat moet banen opleveren. Het belastingssysteem gaat niet op de schop, maar wordt wel eenvoudiger. En ook wordt bekeken hoe het aantal toeslagen kan worden beperkt. De komende tijd praat het kabinet over de maatregelen... en na de zomer worden knopen doorgehakt. Bergers zijn op de Noordzee begonnen met de berging van de Baltic Ace. Het vrachtschip, geladen met nieuwe auto's, zonk eind 2012 na een aanvaring. Elf mensen kwamen om het leven. Eerst wordt de stookolie uit het schip gepompt. Pas over een jaar kan de Baltic Ace in stukken worden gezaagd en omhoog worden gehesen. Iemand die een rechtszaak wil aanspannen bij de kantonrechter kan dat met ingang van vandaag online doen. De procedure verloopt dan digitaal, maar de mondelinge behandeling tijdens de zitting blijft wel bestaan. Zo'n digitale procedure kan alleen bij relatief eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld als iemand een televisie heeft die binnen de garantietermijn kapot is gegaan en die niet wordt geholpen. Prins Albert van Monaco is aangekomen in Nederland. Het is het eerste officiële bezoek van een staatshoofd van het prinsdom aan ons land. Albert zal spreken met premier Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook gaat hij vanmiddag met koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Apeldoorn... naar de opening van een tentoonstelling in Paleis het Loo over zijn moeder Grace Kelly.